Radio 501 presenteert... De Hoornse Stadsfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Hoornse Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Hoornse Stadfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen die zijn bega, niet kent. Met onder andere... The Dream Company. Outdoor Stereo Preview. Hoornse Stadsfeesten Recordings. Texas Sugar Blues. The Item. Leida and the Shakers. The Bob Marley Experience. Easy Go. Tetson. Engel. Used. Cirque Valentin. En Radio 501 presents... Pace. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niets te missen van Horense Stadfeesten 2012. 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk, op jouw Radio 501. Whatever. I went down to the beach and saw Kiki. She was all like, eh, and I'm like, whatever. Then this chick comes up to me and she's all like, hey, aren't you that dude? And I'm like, yeah, whatever. So later, I'm, I'm at the pool hall and this girl comes up and she's all like, uh, and I'm like, yeah, whatever. And then it's 3 a.m. I'm on the corner wearing my leather. This dude comes up and he's like, "Hey, punk." I'm like, "Yeah, whatever." Then I'm throwing dice in the alley. Officer Leroy comes up and he's like, Hey, I thought I told you. And I'm like, Yeah, what up? then up comes Zapple. I'm like, yo, Zapple, what's up? He's like, I'm like, that's cool. Cause this is my United States or whatever. And this is my United States or whatever. do what they told ya. Now you do what they told ya. now you do what they told ya. now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. bosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Ugh. Killing in the name of you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. And now you do what they told you. You're under control. Now you do what they told you. Gekke geiten. Rage Against the Machine. Ja, ja. Killing in the Name of. Hey, dit is lijf man. Dit is eh, de meest bekende single uit 1992 van deze band. Ze zijn in 2000 gestopt en in 2007 hebben ze weer een reunie gedaan. Dat komt omdat Della Rocha is weggegaan uit de band in 2000. Aha. En dit is de meest bekende. Ze hebben samengewerkt met Clash, The Public Enemy, en, uh, Public Enemy, hè? Ja, ja. Misschien kan je dat wel even draaien zo. Ja, ik ga straks... Ja, ja, precies. Public ja, Enemy. Hier gaan we straks even pakken. <laughs> hey, ik wil jullie ten eerste gewoon welkom heten. Vier uur is het nu, precies te zijn. Dit is geen stijl, je hoorde net Rastabari. Uh, eh, horen ze stadfeesten? Laat je horen. Laat je horen, inderdaad. Precies. Gekkigheid, we hebben live acts gehad. Dubbel B was nog hero, Engel was hero. Elio Pace misschien. Elio Pace, niet te vergeten, sowieso. En die... Hey, lijp maar, lijp, lijp, lijp, lijp.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 Gewoon omdat het kan. <laughs> hey, het is een boy stijl, hè? En uh, ga gewoon de stad in eigenlijk. En kom gewoon langs, breng iets of zo, je weet toch? Doe gewoon die dingen. En dan gaan we gewoon hier een feestje sowieso voor jou bouwen.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 Is anyone gonna go waltzing in the garden? Is anyone gonna go dance up on the roof? No. is Radio 5. charming de kroeg. Ja, meer sneller, de fles bestellen. De in je lokale kroegpot nekken. Lekker, Backpacken, battle rappen, verder even knekken. Met die sletjes die verrekken, lekker bekken. Great, shake your palm palm, shake your palm palm. Met die assen in de lucht en je back op de ground ground. Kiek eventjes in de ground ground. Er wordt gedekkerd, gevochten, de getankt.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 Iemand in mijn kraan is, iemand in mijn kraan is, iemand is. Want hij ligt in de hoek in zijn eigen school. in de groep, in de club, in de disco. Of de club, kan we zoeken bij de bar.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 shots with the beats that I battle. When I get in your head, my thoughts become lead. Pipes that navigate the seas that I bred. Straight through the bloodstream, try to come clean. God intervened. me running around my area code. fast when I flip beat. Let my lyrics leak as the mountain grows steep. I take one last look and take a giant leap. Word up, huh? I take a giant leap. I said what? I take a giant leap. Got me what? I take a giant leap. Got me what? I take a what? I take a. I lekker hoor. Ik dacht het wel. Ja, ja, zeker. Dub Pistols, een band uit Londen die zich richt op muziek. Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Opgericht in 1996. Dankjewel Gio. <laughs> Hij gaat lekker. Hé, hey, wat gaan we allemaal dat draaien? Ik heb eigenlijk, eh, ik dacht ik ga even naar mijn charen. Ik ga gewoon even lekker eh, op gezwollen draaien, man. Op gezwollen? En eh, ik gooi gewoon van alles erin. Vorig jaar stadsfeesten hebben we ook allemaal bandjes gehad. Ik denk, die gooi ik er ook gewoon tussen. Ja, de luisteraars zullen wel denken, GW, stel, je bent toch alleen maar met die hip-hop, man. Maar nee, toch? we draaien eh, gewoon een DJ, man. hey, kom man. Gewoon een disc jockey. Dus we doen gewoon alles. Jij lult die eh, plaatjes aan elkaar. Precies, man. <laughs> hey, wat, vind, wat vind je eigenlijk van Opgezwollen? Ja, nee, dat is een lekker bandje. Was er vorig jaar ook bij. Eh, heb jij geïnterviewd, geloof ik nog, hè? Eh, ja, ja. Ja, ja, ja. Ze kwam voorbij in het filmpje, toch? Ja. Ja, ja, ja. nee, was wel doop. <laughs> was, wel doop. Ja, serieus, man. Maar Goed, we gaan er dan luisteren. een, een, een, dikke track van hun was toch echt wel... Als je, als, je, als je hem al hoort, moet je eigenlijk al denken van... Hey, dit eh, klinkt iets, eh, iets eh, gruwelijks. Maar dit is dus ver oosten voor degene dus die het niet meteen wisten. Snap je? Maar de echte die weten gewoon bij dit deuntje opgezwollen verre oosten. Gewoon die echte hip-hop shit uit Nederland. Komt die dan, hè? Welkom in het verre oosten. Ik hou alles goud, gozer. Omgeving vertrouwd, geboren en getogen. ik verder gaan, yeah. ik verder gaan. Elke dag help ik rappers omdat dat toch wat sneller gaat. Geheel geïsoleerd en op dat eigen ding. ze dus duurt even voordat het grootste deel die stilo En tegen die tijd zijn we verder dan dit. Wat is je tof in de binnenhof? Ik kom met lekkere shit. Met Frico Rico frieken wel vet voor in de frituur. Fiets nu vanuit de veren leven bij de Indische buurt. Met drijf, pitstop voor mij ik in de menu. En de bananenmilk shake niet zo verschrikkelijk Binnen nu en binnen een uur moet ik nog een bezoek Hé, waar naartoe? volle Zuidkampen, hoort de Broek, de Broek Als het dorp, als ze poort Nog een tijdje gewerkt bij Stork, zoals het hoort Shit ik kom uit een achterstandswijk Gasten slapen overdag zodat ze s'nachts de man zijn Ik was het nu al vast, maar ik kan nog altijd En stik het is een man die met vaste hand schrijft over het verre, verre, verre, verre, is nog vroeg in zwollen, dus ik rol naar het centrum. Het magisch tijdperk, magisch voorwerk. Het gaat de laatste tijd ver in het oosten. Hoe dan ook, ik bas ik scherpe als het Delk. Met kubus kom ik man massamoord brengen. Absurde gyro draaien door als propellers. Rechts, links, stretch, mix die shit met de techniek. Van techno tot acid, drum, bass en rap classic. 038A28, 6 letters. Z-W-O-L, yeah, nou check de map. Ja, ja, ja. Ja, en in de ochtend als ik opsta de rit, dus een kaap En zoek zo goed en kwaad als het gaat naar die beats Niemand wakker, dus ik maak ze wakker tel ik en vertel dat ik een paar minuten later aan kon krakken Ik neem mijn shit op, echte hip-hop Tegen vieren, zie je de steeds pialieren Ik zie jullie mensen later Zie me koffie drinken met mijn zwager Ik zeg hem wel een als ze slaan vanavond Mijn mensen krijgen huizen met urgentie Ik hoor vage verhalen over vreemde intenties Zwolle is een soap, maar toffer dan goede tijd meiden met wijfjes die ouder lijken en gasten die jou bekijken in het verre, verre, verre, verre oosten. We nemen naar verre, verre, verre, oosten. zijn de fiets te pakken. In de zomer gaan de scholen naar de iedere dag. Met een Volkswagen Golf of met de fietsen op plat. Om te zonnebaden op het plas. Met een krat bierbal, muziek, een zak wiet en wat hash Soms zie je onze op mini terras Maar veel vaker low budget, aan de gracht in het gras En als het s'nachts met vijven is, dan is het niks pitten Splitten we naar de ijzer, skinny dippen met chickens maar in de winter heb ik niks aan mijn slippers Dan is het dikke jas of ik chillen met binnenzitters Ik reis voor een ijs, voor een vijf bij de sky En rij gelijk door naar de dichtstbijzijnde riders Te lezen op je voorhoofd Opgezwollen maak je shit nerveus, dus je grijpt naar je pakkie porro. Ik vertegenwoordig Z zoals Zorro. Een Z overal en Z zoals Zorro, gek. Originaal. Te ver om de fiets te pakken. Originaal. Ik hou het goud met mijn blauwvingers, vingers. Originaal. Te ver, te ver om de fiets te pakken. Ik hou het goud met mijn blauwvingers in Opgezwollen Verre Oosten En kwam het je nou bekend voor? Als het je niet bekend voorkwam, ja, dan moet je het vanaf nu echt gewoon weten, want het is eigenlijk een oude track, man. Uiteindelijk hey, het is zondag, eh, en het is uh, vaderdag toevallig. Toevallig heb ik wel een hele toepasselijke plaat. En uh, ja, deze moet je eigenlijk ook kennen eigenlijk, weet je. Bij het horen van die eerste klanken moet je het al weten. Skilo, I wish. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a six-foot baller. I wish I was like six foot nine so I can get with Leoshi, cause she don't know me, but yo, she's really fine. You know, I see her all the time, everywhere I go, and even in my dreams, I can scheme a way to make her mine. Cause I know she's living fat. Her boyfriend's tall and he plays ball, so how am I gonna compete with that? Cause when it comes to playing basketball, I'm always last to be picked, and in some cases, never picked at all. So I just lean up on the wall, or sit up in the bleachers with the rest of the girls who came to watch they man ball. Dag y'all, I never understood black, whether jocks get the fly girls, and me, I get the hood rats. I Tell them scat, skittles, Bible. Got hit with a bottle but put in a hospital for talking that mess. I confess it's a shame when you living in a city that's the size of a box and nobody knows your name. Glad I came to my senses. Like quick, quick, got sick, sick to my stomach. Overcome it by thoughts of me and her together, right? So when I asked her out, she said I wasn't a type. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good. I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6 4 I wish I was a little wish I was a baller. I wish I had a girl with a good, I would call her. Wish I had a rabbit and a hat. this hatchback. And everywhere I go, yo, I get laughed at. And when I'm in my car, I'm laid back. I got an A-track and a spare tire in the back seat, but that's flat. And you wanna know what's really whack? See, I can't even get a date, so what you think of that? I heard that prom night is a bomb night with a hood ratchet and old type, but really though, I'm Figaro, when in my car, I can't even get a hello. Well, so many people wanna cruise Crenshaw on Sunday. One day I'ma have to get in my car and go. You know, I take the 110 until the 105. Get off on Crenshaw, tell my homies look alive. Cause it's hard to survive when you're living in a condo street jungles and these girls keep passing me by. She looks fly, she looks fly. Make me say, my, my, my. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good. I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and six more apart. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good. I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and six more apart. I wish I was a little bit taller wish I was a baller. I wish I, was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller, y'all. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. Hey, I wish I had my way, cause every day would be a Friday, and you can even speed on the highway. I would play ghetto games, name my kids ghetto names. Little Mookie, Big Al, Lorraine. Yo, you know that's on the real. So if you down on your luck, then you should know just how I feel. Cause if you don't want me around, see, I go simple, I go easy, I go greyhound. Hey, you, what's that sound? Everybody look what's going down. Ah, yes, ain't that fresh? Everybody wants to get down like that. Wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good. I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and six form was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good. I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat. Open up the book, read it, read it, turn the page, see what it says, read it to me, will you please? That's you, cause of the way you act standing on the corner selling jumbos, scaring your friends and also your foes. What's the matter with your boy? Your big galoo, your nincompoop. What's wrong with you? You can't compute. Don't fix your lips to tell me you can. Standing on the bully, playing push a man. What you got to do with yourself? Can't you be somebody else? Look at you, described to a T. You're a fool of many in society. I know some more. I shall go on and continue in the song. Fool the fool. girl I talk to, she's sort of neurotic. Her crazy ex-boyfriend is really psychotic. Scares the girl by threatening her life. Says, girl, you're dead if you're not my wife. Pizza in public, pizza in private. Tried it round me, almost a riot. Said, forget him, don't you know he's a loser? Who will love a woman, turn around and abuse her? Only a fool, as described by the tribe. Here's another one who's on the fool vibe. Gonna make it short, gonna make it quick. But this situation makes me sick. See your brother man with the female. His crazy ego try to show he'll prevail. In any situation, lady luck's on his side. Emotions run free, nothing he will hide. Why well, I remember one sunny day, took my cousin to the park so we could play. All the way, a couple resembled the one I just described. Everything a symbol. Another young man walked in their direction, bumped him a bit, excused his imperfection, but the man with the lady grabbed the other by the neck, mm-hmm. demanded an apology and also respect. The young man aggravated, grabbed him back and smacked him. The girl just laughed and laughed and laughed at him. He felt ashamed for what he had done and look like a fool to everyone. Oh. These are three stories from the naked city, reality, and sometimes a ditty, Like Rob Zillin from the Twilight Zone. Earth to your brain, is anyone home? I see you there. Try to make amends, try to make some friends, but now my story ends. On the note that I just wrote, stay afloat on the reality boat. Slow down and think and take it cool, and try to avoid the description of them. ja ja. Tribe Called Quest hoor. Description of a Fool. Deze band is een favoriete band van eh, onze directeur eigenlijk. Directeur van eh, Radio, <laughs> Radio 501. Ja, absoluut eh, Gio. <laughs> ja. En wie ik hier voor me heb is Ariadne. Ja, hallo. Goedemiddag Gio. Wat een weekend! Ja, helemaal leuk joh. Gekke huis joh. Ja, jij brengt ons even de lekkere relaxedheid terug. Lekkere plaatjes draaien. Heerlijk, mhm. Gio. Ja. hey, ehm, ik zag je al eh, lopen. Je hebt het wel eens in, toch? Ik nou echt zie die smile op mijn gezicht. <laughs> ja, ja, van hoort ja, hoor. die gaan ja. ze niet meer vanaf te slaan dit weekend. Dat dacht ik al. Ja. <laughs> Dat dacht ik, ik zei al, vrijdag hadden we een, uh, een volgerecht. Uh-huh. Gisteren was het eh, diner groots diner. Ja, en, vandaag hebben we een toetje. Ja, ja. En we hebben Elio, die kwam nog even langs. En die heeft ook nog even live eh, gespeeld met zijn gitarist. 17 jaar, hè, die jongen, hè? Ja, ik hoorde net al. Dat was een lead-gitaar, toch? Ja, ja, ja. Nou, ja. echt, <laughs> heel, echt heel goed. En het, nou, het is een heel professionele band. Het was groot succes gisteren daar. Het, eh, nou, Rode Steen stond te golven. Ja, ik, ik was er ook even. En het was gewoon te voelen gewoon wat die overbracht. Gewoon, echt. Wel, hè? Oh, maar wat, een entertainer, hè? Oh, en hij nam het publiek mee, want ja, ik heb het een half uur gezien. De opening ben ik bij geweest. Dus hij zag me en uh, wees zijn vingernamen. was echt, ja, vet was dat. En toen ben ik hier naartoe teruggekomen natuurlijk. En eh, dus eh, ik denk, ik hoorde gewoon de doorheen gekletsen ik. <laughs> ja, Dus ik ben weer hier naartoe gerend, de studio. Dus ik heb het hele concert via de koptelefoon, en via de boxen kunnen volgen. Ja, fantastisch. Gekkigheid, gekkigheid. Als je er niet bij was, oh, dan mag je jezelf echt voor je kop slaan, want je hebt echt wat gemist. Maar er wordt ook alweer weer die herhalen wat opgenomen is. Dat gaan we natuurlijk wel weer terug horen. dat komt echt wel weer voorbij. Kijk, en ja, dus daar dus hou het in de gaten. Heb je jouw radio toch echt bij nodig? Moet je ja. even uitzending gemist. Ik weet niet hoe we dat nog gaan doen, maar... Dat komt goed. Het, het komt in ieder geval goed, ja. Ja we, hebben, we hebben ook hier eh, GW Tank in de boot. Die kent u natuurlijk ah, ja, ja, eh, ja, maar die ken ik al nadat nou, hij echt heel klein <laughs> was. Ja, nou, dat, ik, eh, denk, ik, denk niet dat hij dat, wil is, horen. Jawel, dat wil ik wel hoor. <laughs> Want het is gewoon, het is, hij is een hele mooie man geworden. Dus <laughs> ja, daar kan ik niks aan doen. Ja, ik wil ook uit een grote waal. Hè. ja, dus, precies. horen ja, ja. Nee, maar hij vroeg een plaatje aan. Hij zegt, deze beat is gewoon heavy. Die track is van Frans Montana. Short Ik eh, ga het gewoon eh, draaien. Het lijkt wel geluid in de bunker. Dus eh, we gaan het gewoon doen, joh. Zo. French Montana, Shot collar. Jee. Montana. La música de Harry Fry. Shorty got potential, I could be a sponsor. Met her backstage at the Summer Jam concert. Hair like Rihanna, shoe game was awesome. Tell by aura, she want a shot call. Wanna be with a baller, shot call. I could tell by aura, she want a shot call. Wanna be with a baller, shot call. I could tell by aura, she want a shot call. Dip, dip, dipping in the rack, slow. Three in the back, on uh, two if you fat. Uh-huh. Pimping is a fact. Fresh up out the street, hop, jump to the top. I be French Montana from the the block. Went solo on the ass, solo on the ass. Old white navy blue polo with the hat. I go round, round like a thunder dragon from the South Bronx, home of the original clap. Just another case, digging in the crates. Empty too, they was filling them with hate. Living life fast, guess mine's on speedboat. Smoke away like Slay God. Shorty got potential, I could be a sponsor. Met the backstage at the Summer Gym, concert. Hair like Rihanna, shoe game was awesome. Tell by Ori, she wanted shot call. Wanna be with a baller, shot call. I could tell by Ori, she wanted shot call. Wanna be with a baller, shot call. I could tell by all and she want to shot uh-huh. caller. Back on the scene, crispy and clean. LV logo, even on the chain. Don't be funny style with the funky, funky child. I do a Frenchy style, I let the money pal. Uh-huh. She don't wanna talk till she seen the top out. Call me pimp homicide, let her jump uh-huh. out. Feel the texture, Rumble Webster. Stand on my own, not who I stand next to. Can I hit it in the morning? for show. I be temper like a pound on bad bitches now. When I'm running, hit the flow. Better pick it up, fresh it up, ten fresh, fresh up. potential, I could be a sponsor. Uh-huh. Another backstage at the Summer Gym concert. Hair like Rihanna, shoe game was awesome. Uh-huh. Tell by Aura, she want a shot call. Wanna be with a baller shot call. I can tell by all that she wanted shot call. i am to be with a baller. Shot call. I can tell by all that she wanted shot call. Surely got potential. I can be a sponsor. Met her backstage at the Summer Jam concert. Hair like Rihanna. Shoe game was awesome. Tell by all that she wanted shot call. i am to be with a baller. Shot call. I can tell by all that she wanted shot call. i am to be with a baller. shot caller. Can tell by all that she want shot caller. Yo, yo man. Reageer op de radioprogramma's van Radio 501. Mail naar studio@radio501.nl. She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough.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 So let's turn off the lights and give me that spark. Every time, it would bring me to life. Saw you from afar, thought I would say what's up. You can not tell me your name when we waking up. They, they, they call me Tunchi. I'm good, I'm Gucci. Now you can kiss your old dude goodbye. Smooches, you're a beast. You're, you're a beauty. Man, I think somebody didn't give Cupid a Uzi. Shoot me, you're a firework. Brighter in the dark. So let's turn off the lights and give me that spark. What it be like? Your makeup's all over you after we made out. And I don't care if your hair gets wild after we played a little loud. love you anyway. Well, I don't mind if your makeup's all over you after we made out. And I don't care if your hair gets wild after we played a little loud. after you've had a heavy day. Whoa, na da, da, da. I love you anyway. love you anyway. Ja, Jordi voor Stetsons. Met I Love You Anyway. En net Beans en Fatback. Homegrown Recipe. Live. Ja, ik wil even iets zonnigs, eh, zonnigs opzetten. Dus ik ga gewoon even weer mijn eigen ding.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 Postman. Jammer dat hij eh, eigenlijk niet meer zoveel doet, man. Na Anouk was het niet echt eh, veel geworden, man. Ik weet niet wat die vrouwen. <laughs> nee, dat meen ik niet. Echt niet, echt niet, echt niet. Even nog terug. Die oude doos. Even open. Wat doet nou de das om bij wie en wie is het zwaar is het sas? Ik constateer lef, maar waar komt dat in hemelsnaam vandaan? ik praat tegen je, dus kijk me aan. En ook al zit mijn mond vol met chips, ik blijf gewoon kletsen, net als platte handen op die blote pips. Je kwam een heel eind, maar ja, nu is dat eind zoek. Je staat al in de hoek, nu vraag je ook nog billenkoek. Rappers zijn een rapper, hoe van noord tot zuid. Zoeken haasje, rap je naar een contra, vloeistof en halen uit. En ik ken dat verhaal wel van die andere wang, maar aan de andere kant voel ik die overlevingsdrang afkammen, weet je wel, dat maakt niet uit, iedereen pet je af. op, kaal of kammen mannen, je wil niet drinken van me, dus dat wil je dan van me? Hey yo, wat moet je van me? Een of kammen, weet je wel, dat maakt niet uit, iedereen pet je af. Hoe wil je het hebben, kaal niet zingen van me, dus wat wil je dan van me? Yo ex, Dit is die baas boven baas situatie waar ik in verkeer. Dat zonder meer, maar één, hey, wat hoor ik nou? Geen pionier, ik ging vandaan naar hier, want ik kan alles. En niemand hoeft iemand uit te komen leggen wie er aan de bal is. Ik speel dit spel al jarenlang en blijf de regels trouw. Dan laat ik geen veranderingen brengen, zeker niet door jou. Ik ken de groot, maar nu verdien ik brood. Dus schrijf gerust je reins, maar ik verbeter het met rood. En beklim die overtreffende trap voor de grap. Veeg het begrip vrij spel voor jou in één klap van de map. Dus aan de kant, want hier komt de X aan. Mijn rapnaam, dat is mijn roepnaam, daar doe je niks aan. Kaal of kammer, weet je wel, dat maakt niet uit. Iedereen pet je af. Kaal of, kaal kaal kammer. Het is kaal of kammer, weet je wel, dat maakt niet uit. Iedereen pet je af. Hoe wil je het hebben, kaal of kammer? sommige beats zijn nep, begrijp je wel, dat dansen lastig. Maar deze beats zijn vet, je bent zij En daarbij tel je op al die alfabetische hoofdstandjes. En de uitkomst is, daar sta je dan met al je demobandjes. En net wanneer je denkt, ik heb het in de hand, pak ik je op en zet je aan de kant. Als een figurant en speel de hoofdrol. En jouw vriendin de te dromen. Je houdt je hart vast voor wat er nog gaat komen. Want je wil die taart niet delen, dus ik eet er alle kwark af. Ik bedoel, voor straf pak ik je markt af. En van mijn Engelstalig werk was jij ook al jaren maar in mijn eigen taal versta je pas hoe goed ik wel niet ben. Dat is kaal of kammer, weet je wel, dat maakt niet uit. Iedereen vet je af. Kaal of, kaal of, kaal of kammer, mannen. Je wil niet drinken van me, dus dat wil je dan van me. En joh, wat moet je van me? Kaal of kammer, weet je wel, dat maakt niet uit. Iedereen vet je af. Hoe wil je het hebben? Kaal of kammer? Je wil niet drinken van me. Dus je wil, je wil, je wil, je wil niets drinken van me. Je wil niets drinken van me. En ook al heb je nog zo'n dos, je wil niets drinken van me. Je wil niets drinken van me. Huh? Je wil niets drinken van me. joh ook al stik je van de dos, je wil niets drinken van me. De schaal of koers, soms iets verkeerd gezegd. Hey, de kaal of joh het vuur light op, er valt niks meer te blussen. Jij brak mij de bek open en nu kom jij dan met geen speld meer tussen. Hoe of wat is nou jouw vraag? Je loopt de ijsberen met de man van het moment in je maag. En zie hoe ik die nederop laat groeien. Je wou dat jij dat ook kon, probeer het anders met een potje pokon. Ik hoor alleen jouw woorden, kul, waar zijn je daden? Waar zijn je wilde haren? Nu dat willen ze lezen in de roddelbladen. En waarom kruip de E voor? Lang gaf ik je voorrang, want ik dacht je weet de weg, maar nee hoor. Verkeerde afslag, verkeerde keelgat. Het klinkt gewoon verkeerd als een pap papegaai die net een woordje heeft geleerd. En zoals Bok Bok het geluid is van de kogel, zo kijk ik op jou neer als een roofvogel. Strijk neer, sleur je mee, gratis vlieg, reis, hoge nood. En nu nog één foute opmerking en ik zwijg je dood. <laughs> en Zandrover, snaak broer, kaal of, kaal kammer weet je wel. Dat maakt niet uit, iedereen vet je af. Kaal of, kaal of, kaal of kammer mannen, je wil show, Yeah. Yeah. Amsterdam Zuidoost. Represent G Jullie weten het ook. Samen met Zuidoost. Niggas. Yeah. yeah. Free Gino, free Jersey, free Dolce Yeah. Represent yeah. Tissue niggas steal. Represent GB style. Represent ICE. Uh, fuck the popo. Represent die hele shit. Check it. Je weet zelf. Geen tijd om te spelen. Speeltijd is voorbij, nigga. Wakker away Stone. Kom de wekker zetten, nigga. Dumb school. Ja it. Au. Ja, ik represent mijn hele buurt en mijn buurt is heilig. Vele mensen willen ruimte zorg dat ze zwijgen. MC's willen rocken als me, maar dat gaat niet. EW Tank is van de straat ik blaas hier Zorg dat ik het breng als hij het kan en jij het kan Dan weet ik dat ik het ook ken Ik spit wat ik voel, de shit is cam cam Dit is H-Town, what the fuck Amsterdam? Nee, dit is H-Town We rollen met die echte mannen, niet met fake clowns Alleen met die echte mannen We komen knallen als we knallen moeten Geef me een mic en ik breng het feestje hier in de tent Voel me, ik steek het vuurtje op het wordt weer lekker warm, handen in de lucht, niggas. Het wordt weer zwaar knallen. Zie hem stallen, genieten en shit. We roken bier en shit, nigga, we chillen hem dik, zeg. Yeah, we zijn gekomen om te chillen. Maar voordat ik moet gaan flowen, wil ik smoken en drinken. Nou, ik ben en de Rover. Ze willen alles van me weten sinds ik ben gekomen. Ze zullen me nooit vergeten. Amsterdam Oh, je weet wel wat dit is. Free Gilo en de rest van de clip. Nigga, we brengen die shit. En ik rap, dus ik stress niet Noord, Oost, Zuid, West, ik heb mijn connecties Ik hoor ze zeggen dat ik vaker moet rappen Nu ben ik vaker in de studio met hardere teksten We rappen zijn de blok, jullie weten het ook Mijn niggas geven geen fuck, dus fuck de popo Ik moet de blok op en iedereen die ziet wat ik doe Het is wel fucked up, maar niemand die heeft iets om te doen Ik maak money op de straat, ze stap terug in de boel. En joh, ze geven me haat, want ze weten niet hoe het moet Het is de buurt wat we representen. zijn, geen geen weet tot aan Iedereen doet mee Wat ze kennen Het is de buurt wat we representen Van geen way tot aan fansen Iedereen doet mee, we representen Het is dus de buurt wat we representen Van geen way tot aan fansen Iedereen doet mee wat ze kennen Het is de buurt wat we representen Van geen way tot aan fansen Iedereen doet mee, we representen GW Tank Futuring Stilo, we representen. Ja, ook een van ons horense talent hoor op de track samen met een Amsterdams talentje. En die representen. Ik hoorde trouwens Gewe Stijl ook daar ook. Dus eh, <laughs> we gaan naar nog meer talent. En die zijn ook hier geweest. Hmm, wat denk je? Lucia, die end. die bitch, vol met haat en nijd. Over alle kansen die ik krijg aangereikt. En zo makkelijk verpest heb de laatste tijd. En dat ik niet echt veel op mijn vader lijkt. Nog steeds werkeloos ben en geen wagerij. En dat helemaal niks me komt aangeweid maar vandaag niet, nee, ik laat het erbij. Het gaat goed met me, ja, schijnbaar. En ja, dat voelt lekker en ik ben bijna waar ik moet zijn, ja. Blijkbaar ben ik on fire, ja. blijkbaar ben ik ook saai. ja. Oh, zo fijn. Ik heb mijn zaken op orde en sta wel dik in het rood, maar ik maak me geen zorgen. Nee. Ik hou me door, ja, vandaag of morgen. Dus spaar met je bla bla, zie je later, jongetje. Je kan zeiken wat je wil, maar dat maakt echt geen verschil. Want jongen, het gaat goed. Dus rustig aan chill, want ik leef hoe ik wil Hey jongen, het gaat goed, yeah, that's the deal Dus feest mee of feest stil Want jongen, het gaat goed, ja, het gaat goed, ja, het gaat goed, ja, yeah oh. den je dat? Dat je weet wat je wil? Ja? Ik kende dat niet, maar het voelt zo chill. Ah, alsof ik eindelijk niet stilsta. Alsof ik eindelijk het verschil maak eigenlijk vieren we dat Fijne papiertje op zak, vrijwel iedere dag Tijd voor een biertje dan maar we vieren wat af, ik doe dit, jij doet dat Ieder zijn ding en ieder zijn vak En wat mijn vak is, fuck it Ik doe dit en sinds tijden voel ik nu weg dat het goed zit Ik heb genoeg plannen, blijf doelgericht Blijf op mijn hoede bitch, ja, dat is hoe het is Zonder hoofdbrekers, zonder problemen Zonder mensen die je fokken en je doos stelen Maar gelukkig heb ik nooit opgegeven Dus kom je me tegen met mijn hoofd opgeheven je kan zeiken wat je wil, maar dat maakt echt geen verschil. Want jongen, het gaat goed. Dus rustig aan chill, want ik leef hoe ik wil. Hé jongen, het gaat goed. Yeah, that's the deal. Dus feest mee of feest stil. Want jongen, het gaat goed. Ja. It's way too early, nobody is out, so why did I get up? Why did I get up the birds and the cats and the dogs singing aloud? It's Monday morning, everything is closed. So why did I get up? Why did I get up? That's it, that's it. It's one of those days. It's way too early, nobody is out. So why did I get up? Why did I get up? The birds and the cats and the dogs singing aloud. Why? saw pouring down. So why did I get up? Why did I get up? It's nice and warm where I belong in my bed. It's juice really better. I don't wanna know.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 Ze zijn trouwens vorig jaar ook op de Horense Stadsfeesten. Waren ze. <laughs> ja, dat kwam een beetje gek, eh, kwam een beetje gek uit hè. Maar Annelies, Annelies, je bent er nog hè. Je vroeg uh, Three the Birds. Ik ken het eigenlijk meer als het eh, ja, Ajax eigenlijk, Ajax lied. Maar ja, dat zullen we maar niet zeggen hè. Hier voor jou, op jouw radio. Bob Marley, Three Little Birds. Ja, Sharelle wizard, dames, troepers Alles goed als toevoer voor je movers Oever de dream met muziek voor de toekomst Zonder vermoeiende foefjes, bellen en toeters Recht voor je raaprep, zo gaat het Voor wie zich in het nachtlicht stort zonder vaste slaapplek Gewoon gaan, zo diep in de trance Wakker van espresso's, geen wiener meer ans met een weekendtas, knapzak of koffer. Op je pad lekker los, drank aan de badpoffers. De flow maakt van stereo slachtoffers. Een catastrofe, de bas klapt door je boksen. Zo gezegd is zo gedaan. En zo gerecht is zo verstaan. Zo relaxed voor zijn grote naam. Opgezwollen gods is niet verspied. Stickerie en dipidee die ons van beats voorzien. Misschien is het even wennen, je stemming is uitgelaten. We blijven rappers wegzeppen, ruik je later. Onze naam zit op je lippen, maar dit is geen blistex. We spitten alsof we moeten pissen van sixpacks. de muziek is niet voor ieder wat wil. Je hoort, ruik voelt, proeft en ziet het verschil. We brengen je dag, hoe dan ook, goed op gang. Ochtends vroeg na je werk, voer voor je hoedenplank. Voer voor je hoedenplank, hoedenplank. Tas toe, proef die woever. Voer voor je hoedenplank, hoedenplank. Tas toe, proef die voor je moeder plank, Tas toe, proef die hoeven. Voer voor je de plank, Tas toe, proef die woever. Ja, ik ga hard. Harder dan vlammen en de praxis. 100.000 watt hoever in de kofferbak. Klusjes mannen gaan naar gammen en de praxis. Ik ga mijn gang, haal mijn gram, verspanning en actie. Als onze Hansen stad chauffeurs in de nacht. Hier een zak snoepje wordt thuisgebracht. Dat is hoe het zit in Zwolle. Tegenover slecht met kolk wissel ik mijn woorden en kabouters spelen met je golf. Misselijk op volk, zo is het tegenwoordig. Voel de bas, de boeven zitten tussen je oren. Het is allemaal psychisch, er is geen competitie. Op een topconditie, freak muziek, composities. Fix je licht voor politie, voor en achter voor de beats. Kruidige pittig, rode peper en basilicum. Dus ga piepen met je piepertje, sliepertje, sliepertje. sliepertje. echte wereld, hij is er! voor je hoedeplank, hoedeplank, tas toe, proefie woever. Voer voor je hoedeplank, hoedeplank, tas toe, proefie woever. Voer voor je hoedeplank, hoedeplank, tas toe, die woever. Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Geef it denk, geef it stijl. Ja, we gaan de weer naartoe. Damn, check it. Waar gaat er weer naartoe? Waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Overal pijn en verdriet om me heen. Waar gaat er weer naartoe? Waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Overal pijn en verdriet om me heen. Waar gaat er weer naartoe? Waar is de vreugde? Waar is het doel? Het is alleen maar pijn wat ik voel. Is dit hoe het moet? Damn, ik hoop het niet. Hoop dat mijn kinderen het anders hebben, want dit is niets. Nee, dit is niets ik kan het missen als de pijn in mijn kies Alle gezeik en gepiep Het is tijd, ik ga diep, ja Diep in mijn flow Laat de mensen weten hoe het zit Nigga, het zo Everybody needs love Nobody can be alone Dus mensen, nou je hoofd omhoog En hou je hoofd Want mensen, het is tijd voor komen En het is tijd voor gaan Mijn tante Yvonne, je zal altijd voorstaan Ja, ja Waar gaat de weer naartoe? Waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Overal pijn en verdriet om me heen. Waar gaat de weer naartoe? Waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Overal pijn en verdriet om me heen. Waar gaat er weer naartoe? Waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Overal pijn en verdriet om me heen. Waar gaat de weer naartoe? Waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Overal pijn en verdriet om me heen. Waar gaat de weer naartoe? Als je denkt vroeg die tijd van toen. Geen strijd voor poen nou zijn er veel meer problemen sinds die euro's verschenen Terwijl ze zogenaamd zo beter leken Shit, die shit is zo lelijk Hoe ik mensen zie hasselen voor die peper. Het gaat niet ver, hasselen en zweten geld Hopen op wat beters, want ze moeten eten. Ook leven, de kinderen moeten ook leren lezen. Ik zeg je hou hoop en hou je hoofd opgeheven. zeer de storm en de regen, want door die donkere wolken zal de zon doorbreken. En dan wordt alles beter. Ik zeg je, alles wordt beter als de kracht van liefde zich ontketen. Geld breekt het, materialistisch, door de duivel bezeten. Luister Waar gaat de wereld naartoe? Luister Waar gaat het heen? we gaat het heen? Overal pijn en verdriet om me heen. Waar gaat de wereld naartoe? Waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Overal pijn en verdriet om me heen. Waar gaat de wereld naartoe? Waar gaat het heen? Waar gaat het heen? Overal pijn en verdriet om me heen. Waar gaat de wereld naartoe? Waar gaat het heen? we gaat het heen? Overal pijn en Jay-Z Umbrella. En jou hoor, dit was bijna eigenlijk de carousel met GW Stijl. Ik heb hier eh, voor me heb ik... Uh, eh, niemand minder, zeg het maar. Ja. <laughs> Moet je luisteren, ik, eh, ik, heb, ik wat te vertellen over oh. vanavond oh, van, okay, van 10 tot 12. Dat is het afsluitende uur van de Hoornse Stadsfeest bij Radio 501. Ja. En dan gaan we diverse songs van Elio Pees die gisteren gespeeld heeft op de Horense Stadsfeesten op zaterdag op de Rode Steen. Ja. Eh, daarvan, van dat concert, laat ik een, ongeveer een vijf, zes tracks horen. In het eerste uur een stuk of drie en in het tweede uur een stuk of drie. Dan kunnen ze iedereen nog eens luisteren hoe dat geklonken heeft. Want ja, precies. Het was echt het, fenomenaal gisteren. Als je het hadden gemist, ik had het bij het begin had ik het ook al gezegd, begin van eh, de carousel. Van als je mocht je het gemist hebben, nou, dan mag je jezelf voor de kop slaan. Maar we hebben de opnames. Ja, dus. en gisteravond eh, helaas eh, toen, toen met de stream eh, vanaf de rode steen naar hier ging iets niet helemaal goed. Daarom oh. is het laatste nummer van Elio Pace niet helemaal goed doorgekomen. Oh, ja, en dat laatste nummer, dat slotnummer wat hij gisteren gespeeld heeft... dat laat ik vanavond horen als laatste track, als laatste nummer... vlak voor 12 uur vannacht. Ja, precies. Dus iedereen afstemmen op Radio 501 vanavond van 10 tot 12. Okido. Ja, dan eh, ik, ga, ik ga even gewoon de eh, laatste track nog even draaien. Want straks krijgen we, ja, krijgen we de volle laag. Toch? De volle laag laag, zeker Met Lucien. Met Lucien. Okay, dus, eh, blijf sowieso even... en die heeft ook iets speciaals, heb ik begrepen. En hij is er oh. druk mee bezig. Dus even blijven luisteren. Okido.